Robert Walters met het NOS Journaal. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden op het terrein van een GGZ-instelling in Eindhoven... is van een 57-jarige man, meldt de politie. Een 30-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij zijn dood. Zowel het slachtoffer als de verdachte is cliënt van de instelling. Wat er precies is gebeurd is ongeonduidelijk. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij de distributiecentra van Albert Heijn wordt vanaf vanavond gestaakt. De vakbonden hadden de winkelketen tot 5 uur vanmiddag gegeven... om met een goed loonbod te komen. FNV en CNV willen dat de salarissen van de AH-medewerkers... in de distributiecentra met ruim 14% omhoog gaan... plus 100 euro bruto per maand. FNV wil daarbij ook dat de lonen voortaan meestijgen... met de prijzen in de winkels. De staking begint op de locaties in Geldermalsen, Pijnakker en Zaandam. Daardoor kunnen er in Albert Heijn winkels lege schappen ontstaan. De eerste Nederlanders zijn met een Frans vliegtuig onderweg naar, van Soudaan naar Jordanië... zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij hoopte dat er vanavond nog meer Nederlanders kunnen worden geëvacueerd. Defensie voert op dit moment een evacuatieoperatie uit... om 150 Nederlanders Soudaan uit te krijgen. Verschillende bestuurders en politici roepen mensen op om voor 4 en 5 mei de vlaggen weer goed te hangen. De omgekeerde vlaggen werden het symbool van de boerenprotesten... maar in de aanloop naar dodenherdenking vinden veel burgemeesters en provinciale bestuurders het niet gepast... om die verkeerd om te laten hangen. Oekraïense troepen zijn gisteren de rivier de Dnieper bij Gerson overgestoken naar de oostoever. Dat zegt een Amerikaanse denktank. Het Oekraïense leger heeft nieuwe posities niet bevestigd. Tot nog toe was het Oekraïne gelukt om Gerson volledig terug te veroveren op de Russen... maar nog niet de steden of dorpen op de oostoever van de Dnieper. Het weer. Vanavond is nog lange tijd regen, maar rond middernacht is het tijdelijk wat droger.